5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Londen heeft een man op straat een onbekend aantal mensen neergestoken met een mes. De aanvaller is door de politie neergeschoten. De politie houdt rekening met een terroristisch motief. Het gebeurde in de wijk Streatham in het zuiden van Londen. Hoe de slachtoffers aan toe zijn is niet bekend. Sommige media melden dat de dader is gedood. Eind november stak een man op London Bridge in het centrum van de Britse hoofdstad twee mensen dood. De politie heeft in Harderwijk de handen vol gehad aan de aanhouding van twee jongeren. Afgelopen nacht richtten ze vernielingen aan in een huis. Volgens de politie was de inboedel kort en klein geslagen en zat alles onder het bloed. Met zes politiemensen en een hond wist de politie het tweetal in bedwang te krijgen. De jongeren werden verdoofd door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk waren ze onder invloed van verdovende middelen. De Nederlanders die uit Wuhan zijn gehaald vanwege het coronavirus... komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Het evacuatievliegtuig uit China is rond half drie geland in Zuid-Frankrijk. In totaal waren 250 Europeanen aan boord, onder wie 15 Nederlanders. Ze zijn verschillende keren gecontroleerd... maar er zijn geen symptomen van besmetting met het coronavirus vastgesteld. In Nederland worden ze nog een keer gecontroleerd... en daarna gaan ze twee weken in quarantaine... Dat is in principe thuis. Alleen als ze ziek zijn gaan ze naar het ziekenhuis. In de Eredivisie zijn drie wedstrijden gespeeld. VVV Venlo, FC Utrecht werd gelijkspel 1-1. Fortuna Sittard, Heerenveen eindigde in 2-1. En eerder vanmiddag wist Willem 2 met 1-0 te winnen van Heracles.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 You made me wanna live it up. Your presence is critical, moving my soul, yeah, you're spiritual. They hate it when you notice me, make everybody else invisible. Breaking all the rules, so above the law. I'll be your excuse, damn right.